And while I was thinking, I saw him going away. And I looked in my dream case. I saw him with me while we were spending that day. I opened my eyes and I heard him say, I sing this song for.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 zijn kort na hun ontvoering gedood. Dat is bevestigd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken. De twee radiojournalisten waren bezig met een reportage over de Tuareg-rebellen... toen ze door Al-Qaeda-rebellen werden overmeesterd. Eerder deze week werden vier Fransen vrijgelaten. Die waren ontvoerd door islamitische extremisten. In Groot-Brittannië zijn rellen uitgebroken in een gevangenis in Maidstone in het graafschap Kent. Er is een speciale eenheid uitgerukt om de rust te herstellen. Ongeveer 180 gevangenen zouden zijn betrokken bij het oproer. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie is de onrust beperkt tot een vleugel van de gevangenis. In Maidstone zitten mensen die een straf van meer dan anderhalf jaar moeten uitzitten. Het overlijden van prins Friso valt koning Willem-Alexander nog altijd zwaar. Tijdens een emotionele toespraak in de Oude Kerk in Delft zei de koning dat het gemis van zijn broer groot is. De wond begint volgens hem de eerste tekenen van genezing te vertonen, al kan hij niet overzien hoe het litteken met hem zal vergroeien. Tijdens de besloten herdenkingsdienst in de Oude Kerk in Delft stonden familieleden, vrienden en collega's van Friso stil bij zijn overlijden in augustus. Ook zijn echtgenote prinses Mabel haalde herinneringen op aan Friso. De dienst werd bijgewoond door zo'n 900 gasten uit binnen- en buitenland... onder wie bisschop Tutu, oud-VN-secretaris-generaal Kofi Annan en premier Rutte. In Amsterdam hebben 50 musea hun deuren geopend voor de 14e museumnacht. Tot twee uur vannacht kunnen mensen die een kaartje hebben gekocht in de musea voorstellingen zien. Alle 30.000 kaartjes waren gisteren uitverkocht. Met een kaartje kunnen bezoekers ook gratis met de tram en de bus van locatie naar locatie. Voor het eerst in tien jaar zijn alle musea op het Museumplein weer open. En om dat te vieren werd de film Nachtlicht vertoond. De première was gelijktijdig in het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk. Het weer droog en bewolkt. Vanuit het westen regen en toenemende wind. Vannacht eerst nog droog, maar later opnieuw buien... met aan zee harde tot stormachtige wind.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 Breakdown. Vijf minuten over de klok van vier. Welkom terug bij twee uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En natuurlijk zijn we ook op weg naar jouw vrije weekend. Jaargang 23 van de hitlijst, aflevering 44. Vandaag 1 november 2013. De lijst bestaat uit 20 stijgers, 2 zittenblijvers, 15 dalers, 3 nieuwe binnenkomers... Drie platen die deze week niet gehaald hebben zijn voor Train the Mermaid. 19 weken stonden ze erin. Emily Sandé, Read All About It, Part 3, 17 weken. Rudimental Ira na 15 weken. Waiting All Night uit de lijst. Cerebro, dus Mi Mi Mi, 10 plaatsen winst en daarmee de snelste stijger. De snelste daler, dat is Daxas. It's You, zakt R14. De langsgenoteerde platen kwamen we tegen op 37 en 33. Calvin Harris, Ellie Golding, I Need Your Love en Jake Miller, A Million Lives, beide 18 weken op 1 november gebeurde er nog wel eens wat. 1972, het Nederlandse voetbalelftal verslaat Noorwegen met 9-0... in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 74 in West-Duitsland. Zes jaar later, 1978, panda aan de Amsterdamse Keizersgracht... bekend als de grote keizer die wordt gekraakt. in 1982 is het paus Johannes Paulus II die een bezoek brengt aan eh, Avila in Spanje. Met alles voor de herdenking van de 400ste sterfdag van Teresa van Avalia.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 Wrecking Ball. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell Don't you ever say I just walked away. I will always want you. week op nummer 18. Avicii, Hello Blank en Wake Me Up. Dat alles terwijl ze alweer 13 weken in de lijst genoteerd staan. Je hebt voor mij nog een overzicht goed. De nummers 30 tot en met 21. Nieuw binnen op nummer 30, Lord en Royal. Vijf plaatsen winst in de tweede week, de Saturdays en de Disco Love. One Republic, Counting Stars in de vierde week omhoog van 33 naar 28. En ook omhoog van 32 naar 27 dan John Newman en Cheating. Coldplay en Atlas vorige week nog 29, deze week 26. 10 plekje winst in de vijfde week verleden Gaga. En applaus. Conor Maynard, Are You Crazy? In de tweede week omhoog van 27 naar 24. En Stromae Papa OT bleef zitten op 23 in de zesde week. Rasmus Vaders, Laber en uh, Linus Norda. We Love, We Dance, We Cry. 10 weken staan die in de lijst nu. Vorige week nog op 13, deze week 22. Natuurlijk begonnen we met Miley Cyrus en haar Wrecking Ball. In de vierde week omhoog van 24 naar 21. Daisy Russell, Robbie Williams, Going Crazy. Die vinden we trouwens op nummer 20. 13 weken stonden die in de lijst, zakken van 16 naar 20. En 19 heb je ook niet gehoord, maar die is van Jesse G, Big Sean en Dizzy Russell. Wild zakt 7 plaatsen van 12 eh, naar 19. En het is Avicii van 20 naar 18. Dan met Ello Blank en Wake Me Up in de 13e week. Ook 13 weken in de lijst. Ik heb het dan over John Newman en Love Me Again. In zijn 13e week gaat hij omhoog van 19 naar 17. Die andere man, de single natuurlijk van Katy Perry. En deze Katy Perry staat al zes weken in de lijst met die single. Vorige week nog op 18, deze week terug te vinden op 13. En John Legend daarvoor, Made to Love, in de vijf weken omhoog van 22 naar nummertje 15. Lana Del Rey Summertime Sadness staat 8 weken in de lijst. Vorige week 14 en deze week drie plekken omhoog naar nummer 11. Straks voor jou op nummer 10... Vijf plaatswinst in de zesde week voor Ellie Golding en Burn. Kiss me hard before you go. Summertime zesde week gaat zij vijf plaatsen omhoog. Vorige week nog terug op 15, deze week op 10. Kevin DeGraw, de beste IFS, had, zakt van 4 naar 9. De Naughty Boy en Sam Smith, la la la, zakken van 5 naar 8. mi, is de snelste stijger van deze week. In de zevende week gaat hij omhoog van 17 naar nummer 7. Dit is Cerebro op jouw Zandvoortse radio. mi, sexy mi. weten het niet. Mie, Mie, Mie blijft zitten op... Uh, eh, blijft zitten, nee, blijft steken op nummer 7. Niet zitten, want hij is wel de snelste stijger van deze week. Vorige week namelijk nog op 17, deze week dus op nummer 7. Voor de nummer 6 is er ook een hoop winst te behalen. Althans, een hoop winst. Die hebben ook winst behaald. Die vonden we namelijk vorige keer nog op nummertje 11. Taylor Swift en here, and Everything Has Changed. Cause I know something now, know something now I didn't before. And all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and your smile in the back of my mind, making me feel like I just wanna know you better know, you better know, you better now. I just wanna know you better know. know, you better know, you better know. open up the door for you. And all I feel in my stomach is butterflies, the beautiful kind, picking up. vier plaatsen naar beneden naar die nummer 5 positie. Taylor Swift en Edge Sheeran. Everything Has Changed. Die vonden we op 6. En vorige week op 6. Miley Cyrus Weekend Stop. Maar in haar zevende week gaat zij weer omhoog van 6 naar 4 toe. Straks op drie trouwens.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 Deze week zijn er twee zittenblijvers in de lijst van Europa. Die ene hadden we al op 23. Stromae en Papoete. En dit is die andere, One Direction. Just like dreams like a Best Song Ever. Maar dat zijn ze net niet, althans niet deze week. Ze komen niet verder dan de tweede plek in de lijst van Europa. Wie staat er dan wel op die nummer 1 positie? Nou, die is een handen van John Mayer. Zijn Paperdoll. Acht weken staat hij nu in de lijst van Europa.